uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zien de coronacijfers er goed uit. Het RIVM heeft de cijfers van de afgelopen week op een rijtje gezet. Het aantal besmettingen daalde met 26 procent, zegt verslaggever Joost Schellevis, die de cijfers heeft bekeken. We hebben nu ongeveer net zoveel besmettingen in een week tijd als half eind mei op één dag. Dus die daling is nog steeds echt best wel flink. En ook in de ziekenhuizen. En daar werd afgelopen week ongeveer de helft van het aantal coronapatiënten opgenomen van de week daarvoor. En op de IC kwamen er afgelopen dag zelfs helemaal geen mensen met corona bij. Twee mannen van 22 uit Baarden en Utrecht zijn aangehouden... omdat ze valse coronatestcertificaten verkochten. Voor een paar tientjes kon je een verklaring van een negatieve test kopen... zonder zelf een test te doen. Ze adverteerden er zelfs mee op social media. In Zeist wordt op dit moment overleg gevoerd tussen de KNVB en Frank de Boer. Het is twee dagen geleden dat Oranje werd uitgeschakeld op het EK. De bondscoach ligt onder vuur. En de kans dat hij blijft is volgens onze sportcollega's klein. En bewoners in Warnsveld in Gelderland maken zich, maken, zich steeds meer zorgen over de hoogspanningsmasten naast hun huis. Laatst vielen er in een ander dorp vier van die dingen om door noodweer. Chemie vindt het spannend. Ja, we wonen er zo'n beetje onder. Ja, en eh, daar maken mensen zich heel veel zorgen over. Gezondheid en veiligheid. Stel je voor dat hier vier masten omgaan. Dan zijn er dodelijke slachtoffers. De kabels zouden ook onder de grond kunnen, zoals de bewoners graag zien. Maar dat kost miljoenen en dat geld heeft de gemeente niet. Toch gaat de gemeenteraad er deze week een knoop over doorhakken. Het weer vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog, maar er is ook kans op een onweersbui. In het zuiden is misschien nog even de zon te zien en het wordt 17 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet bijzonder veel aan de hand onderweg, maar er staan wel een paar files. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je 10 minuten vertraging bij Purmerend Zuid. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ben je 5 minuten langer onderweg... tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid. En op de A10, de ring noord van Amsterdam, bij de Koentunnel...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 is naar het ziekenhuis gebracht. Er moet een scherpere gedragscode komen voor makelaars... zegt de vereniging Eigen Huis. De belangenorganisatie kreeg sinds eind maart 600 meldingen binnen over makelaars... die onder meer kopers tegen elkaar uitspelen. En Vluchtelingenwerk Nederland heeft namens 7000 asielzoekers asielzoekers een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Die asielzoekers vallen onder een generaal pardon van 2007... maar hebben nog altijd geen Nederlands paspoort... omdat ze geen ID-bewijs uit hun geboorteland kunnen laten zien. Het weer in het zuiden en oosten kans op pittige buien. 22 tot 24 graden nu.